hotel. De bediende was in elkaar geslagen en uiteindelijk gewurgd. Prins Al Saud moet minimaal 20 jaar de gevangenis in. Volgens de rechter heeft de prins zijn bediende stelselmatig mishandeld en misbruikt. Uit foto's op een mobiele telefoon blijkt ook volgens de aanklager dat er ook een seksueel element in de mishandeling zat. Maar wat dat precies inhoudt werd niet duidelijk. Het weer in het hele land buien met kans op hagel en onweer. staat een stevige noordwestenwind. Het is zo'n 9 graden. Vanavond vooral in de kustprovincies buien. In het zuidoosten zijn er ook opklaringen.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 You know, it's been established in our society today that the most important signing of a man's life takes place when he signs his marriage license. Well, they've added something to that now. It's called the application for charge card to ensure that marriage license will hold up once signed. You know what I'm talking about, fellas? Charge card, designed to keep one's pockets free of finance you know. You know, sometimes, fellas, at the end of the month, if you're married and you want to check on your budget and see how you're doing at home, the budget around the house, and you find something that looks a little weird, you say, darling, what is this? And she says, well, it was on sale. And I had my charge card, you know. But then from time to time, fellas, we'll fall victims of circumstance as well because we might be walking down the street, see a good looking pair of shoes in the store window, and say, hey, I think I'll go ahead and cop now and pay later, right? Take the charge card, go in buy the shoes. Then when the bill comes due at the end of the month, you want to kick yourself in the what's name with that same pair of shoes because you spent that bread. You know what I mean? Ladies, we're not chauvinists, so please don't misunderstand. We're not coming down on the females. We're dealing from strength. It has been documented that the charge card is the leader in domestic demise in our society today. So we deal from strength. So now, if you're with your husband or your intended, and he might relate to some of the things that we're going to point out along the way, you know, and uncontrollably he says, right on, Lou, you know, and put his fist up there, you know. Give him a chance to get his arm down before you give him the elbow and the ribs, because it really hurts. Believe me. All right? We're going to get this off the ground with T-Bone Walker's Stormy Monday Blues, and then we'll tell a few little stories as we go along. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad, yeah. yeah. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Right. Wednesday's worse, Thursday's all so sad flies on Friday, Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Sunday I go to church, I kneel down and pray. I cry, have mercy, Lord, have mercy on me, yeah. I cry, have mercy, please have mercy on me. Have mercy, my heart is in misery. Because I'm crazy about baby, send my baby back to me. Crazy about baby, send my baby back to me. Send my baby back or I will live in misery. Cause in the evening, when the sun goes down, when the sun goes down, in the evening, when the sun goes down. Let me tell you, it's lonely when your loving baby's not around. Not around. In the evening. In the evening. When the sun goes down. When the sun goes down. In the evening. In the evening. When the sun goes down. When the sun goes down. You better believe it's lonely when your homemaker cannot be found. Not be found. But now, fellas, gentlemen, hear what I say. Treat your baby right. Or the girl might leave you late one night, then you'll be in a world of trouble. You will be all alone, your baby will be gone, you will be on your own. Well, now you might have an argument with your baby one night. And get up the next morning ready to go to work, expecting a good hot breakfast to send you on your way. But your baby will be gone. Uh-huh. You say, well, maybe my baby went shopping with the girlfriends early this morning. As you walk out the door to get the car, but the car is gone. Uh-huh. Start walking to the bus stop, and while you're walking down the street, you think to yourself, Where could my baby shop at six o'clock in the morning? There ain't no stores open up that early, but she will be gone. So you go on to work and come home in the evening, ready for a good hot supper, talking about some home cooking. Home cooking, rib sticking, rib sticking, home cooked food. Home cooked That's food. what you need in the evening. Need in the evening. But when you get home, you find out your baby is still gone. Still gone. You open up the front door, you don't hear no pots clanking on stove. Uh-oh. You don't smell no aromas coming out the kitchen. You start to worry then. And as you walk through the house, a little tear begins to form in your eye. Aww. You go into the kitchen, over to the deep freeze, and get yourself a TV dinner. Pop it in the oven. Oh, but that won't make it. Nope. You want some home cooking rib stick and talking about home cooked food. Home cooked food. After you finish your TV dinner, you go in the bedroom and on the pillow she left you a note. What she say? She said, "So long, you jive Maryland farmer. You goop for the last time. I got my hat and I'm gone. I'm leaving you all alone." She said, "I'm gone." to Chicago, sorry, but I can't take you. I'm going to Chicago, sorry, but I can't take you. There ain't nothing in Chicago that a monkey like you can do for me, baby. She said, so long, I'm walking on out that door. So long, I'm walking out that door. You treated me mean and I won't be back no, no more. Yeah. Now check it out, fellas gentlemen, after she's been gone for about a day or so, you can expect a telephone call. Yeah, that's right. You see, because her love's gonna come down on her. Yeah, and she's gonna start to miss a good thing that she left behind, you know what I mean? Namely her charge cards, fellas. See, because when she left, she was in a big hurry. So in a day or so, the phone will ring and the conversation will go down something like this. Of course, at this point, I must say, your understanding will be zero, gentlemen, because you will have just completed your TV dinner, so you don't want to hear nothing, you know what I mean? So when the phone rings, you pick it up and you say, hello. She says, hi, baby, how you doing? I'm not doing too good. Where are you? What's going on, woman? Well, what's the matter, honey? You know what's the matter. These TV dinners ain't making it. Well, you know, I'd be there taking care of business if you wouldn't bust and fight so much all the time. Well, darling, you know I wouldn't bust and fight so much if you would take care of business some of the time. Well, you know I'm tired when you get home from work every day because I'm chasing behind the children, trying to cook and clean up and have things ready for you to come home. Yeah, you would be tired, all right, from watching them jive TV shows all day. That's what's happening. That's not true. Oh, yeah, it's true. You watch General Hospital, Loves a Minute, Spin a Thing, It's the World Turns, Secret Storm, One Life to Live, Search for Tomorrow, All My Children, Mike Douglas, Merv Griffin, Dinah Shore, and all that other funny stuff. And then if the shows don't go down the way you thought they should go down, I have to pay the dues and suffer the consequences when I get home. I don't think that's fair. If you wouldn't fuss and fight so much, everything would be all right. Okay, baby, no more fussing and fighting. You gonna take care of business from now on? Yeah. What time you coming home, honey? What? what time you coming home, baby? Now, fellas, gentlemen, this is it. This will be your one and only chance to establish the fact as to who is the king of the castle at your address. You know what I mean? See, the reason you want to find out exactly what time she's coming home is so that five minutes before she walks in the front door, you can ease out the back door, you dig? Now, don't misunderstand me. You're not leaving for real, fellas. You're just going down to the corner and have a beer with your buddies, you know? But what you want to do is, is leave her a note on the pillow next to the pillow she left you the note on in the bedroom. Yeah, see, this is where you get your point across without personal confrontation, you see? You have your note read like this, say, Darling, I have come to the conclusion and you could be a little more serious and intimate then. You could say, bubbling brown sugar. Or bubbling white sugar, whatever the case is, at your address, you know. You say, after our long telephone conversation, I have come to the conclusion and decision that I no longer wish to put up with the funny stuff you've been putting down around this address. So I tell you what, I have packed my bags, have my hat in hand. I am stepping fast, fast, I'm going further because I want to do better. <laughs> so you got it, Mama. You're on your own because I'm gone. You understand? Well, I am packed up all of my cares and woes. Here I go, swinging low. Bye, bye, chicken. Somewhere somebody's waiting for me. Sugar is sweet, so is she. Goodbye, bye, you jive turkey, you. No one can love all understand me. Oh, one what of stories they all each and everybody has me. Make my bed light like but I might not get home tonight. Chicken, turkey, duck, owl, parakeet, parrot, pheasant, partridge, minor bird, kiwi bird, hummingbird, jaybird, redbird, bluebird, canary, cockatoo, woodpecker, lark, sparrow, dove, eagle, albatross. Or you jive buzzard. Bye bye, baby. Bye bye, baby. Goodbye, baby, so long, baby. Catch you later, see you, baby. Bye, bye, bye, bye. I said bye. Wat een artiest, die man. Ongelooflijk. Dat hele verhaal tussendoor ook. Echt wel lachen. Eh, de bas werd hier bespeeld door Kim Degen. De gitaar, de gitaren Dennis Kilman. Kilman. Eh, de drums, dat is eh, Steve Turner. De keyboards, Randy Waldman. Eh, strings and Horns, dat zei ik dus al, dat is MFSB, Mothers, Fathers, Sisters, Brothers. Eh, dat waren dus de begeleiders en altijd met elkaar was dat een, eh, een lekker orkest. En dat kon u dus ook horen op deze live-opname van Lou Rawls uit het Walter Helliger, Helliger wat zeg ik nou allemaal weer? de Mark Hellinger... Ehm, Theater uit in New York City. Daar is deze prachtige opname gemaakt. Goed, weer naar de Singers, Klassieke muziek. En ja, eh, die LP kocht had je weinig waar voor je geld eigenlijk. Want het zijn allemaal korte nummers die erop staan. Eh, de langste is geloof ik... Ja, de langste die ik zie zo 1, 2, 3, 3 minuten 13. Dat is de allerlangste die erop staat. We doen er nu weer... Het zijn, eh, het zijn, ja, het zijn korte werkjes. En wat we nu doen is ook weer een heel kort werkje. De prelude nummer 19 uit het... Vol Voltemperator Klavier eerste boek. Boeg 1 van Johann Sebastian Bach. En hier zijn ze dan weer. Eh, dat is voltemperd klavier, eh, oftewel de bol tempered. dat woltemperierte klavier. Dat is, een, eh, dat is eigenlijk een standaardwerk toen de tijd. Ehm, van de heer Bach. Die heeft een hele serie eh, geschreven met allemaal stukken voor keyboards. Dat, ja, dat heette toen natuurlijk klaverzimbel. Want een piano, de echte piano was er nog niet. Want die is eh, van latere datum. De, piano's zijn pas een beetje later gekomen. Eh, een beetje uitgedacht ook door ene meneer Cristofori. Maar... Ehm, je ehm, had natuurlijk wel toetsinstrumenten, orgels en klaversymbols en spinetten en zo. Die waren er natuurlijk al wel. Maar die echte piano, zoals wij die kennen, die had je toen nog niet. Die was er gewoon nog niet. Die is van latere datum. Eh, volgens mij is dat ongeveer, het zou eens naar moeten kijken. Volgens mij is dat ongeveer begin 19e eeuw geweest. Dat de echte piano eh, uitgevonden werd. Maar dat vinden we wel, dat vindt onze professor de heer Mulder wel uit. Eh, wij gaan luisteren nu naar prelude nummer 19 uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach. In de uitvoering natuurlijk van de Swingle Singers. 맞아 맞아 maar weer dat als je ehm, zomaar wat zegt, dat het niet altijd klopt. Ehm, de piano eh, is inderdaad uitgedacht door meneer Cristofori uit Florence. Die heeft hem, eh, die heeft hem eh, bedacht, eh, uitgevonden. En dat is gebeurd tussen 1698 en 1709. En het is dus inderdaad zo dat de heer Johann Sebastian Bach al wel kennis van dit instrument gehad heeft. Maar het was nog niet zo erg in, in opgang. Maar het was dus toen de tijd een compleet nieuw muziekinstrument. Want je had toen wel orgels. Je had ook klaverzimbels en spinetten. Het verschil was dat bij een klaverzimbel wordt er een beetje aan de snaar geplukt. En bij de piano uh, wordt het met een hamertje tegen een sla, snaar aangeslagen. Vroeger was dat hard leer. Later hebben ze dat vervangen door eh, zacht vilt. En dat gaf natuurlijk een heel, andere, een heel andere toon. Maar het was dus in die tijd een compleet nieuw muziekinstrument. De eerste naam die, waaronder het eh, werkte was de pianoforte. Of de forte piano. En in Duitsland noemen ze het ook wel het hamerklavier. Het hamerklavier. Waarom noemen ze het nou het eh, eh, piano pianoforte? Nou, dat is heel simpel. Het, eh, als je een klein beetje van muziek weet... en je weet ook een beetje wat muziektermen zijn... piano, is... Nee, piano is dus zacht in de muziek... en forte is hard. Ja. En het punt is dat je op een piano... wat met een klavecimbal namelijk niet kon... althans veel minder... Ehm, dat je op een piano hard en zacht kon spelen. Dat kon op een orgel niet. Ja, je kon wel zacht spelen, moest je minder registers optrekken. Maar opentrekken, en hoe meer je registers je opentrekt, hoe harder wordt hij natuurlijk. Dat is duidelijk. Maar je kon er niet hard en zacht op spelen. Dus je kon dat wel bereiken door eh, meer registers op te bereiken. Maar je kon niet, niet door je aanslag dat regelen. En dat kon bij een klaverzimmel eigenlijk ook niet zo goed. Eh, of niet. En bij een piano kon dat dus wel. Je kon dus, dat was het nieuwe aan het instrument. Er kon dus hard en zacht opgespeeld worden. En vandaar ook zijn oorspronkelijke naam piano forte. Bedacht door meneer Cristofori. Nou, klein stukje geschiedenisles dus weer. Het is niet te geloven, wat zijn wij toch leuk bezig. <laughs> ik denk dat er mensen zijn die... Multifunctioneel. <laughs> Ik denk dat er mensen zijn die... hou op met je houden. Draai gewoon muziek. Daar gaat het toch om. <laughs> Ja, nou, dan gaan we maar snel door naar Bruce Springsteen, hè? Oh, vind je? Dit dan? Nou, vind ik goed. Wil je wat anders? Nee, ik vind het goed. Oh, We gaan eh, van Bruce Springsteen gaan we draaien eh, dat prachtige liedje uh, Night. Dat is eh, nummer drie van kant 1. Ja. Night, eh, waarin Bruce Springsteen zelf piano en eh, gitaar, of, gitaar en vocalen doet. Gary Talliant doet de basgitaar. Max M. Weinberg doet de drums. Roy Bitten doet piano, harpsichord en glockenspiel. Daar hebben we hem weer. En Clarence Clemens doet de saxofoon. Hier is Bruce Springsteen van de LP Born to Run. En het nummer heet Night. van de heer Bruce Springsteen. Van zijn prachtige plaat Born to Run. genoemd naar de grote hit die erop stond. En die u straks natuurlijk te horen krijgt. Want dat is een zo'n gek nummer. Explosief. Dat knalt uit je speakers vandaan. Moet je ook zeker, als we dat straks draaien. Moet je echt gewoon de radio even een klein beetje harder zetten. Moet je gewoon doen. En dan word je helemaal gepakt door dat nummer. Zo te gek. Um, Bruce Springsteen dus met Nights eh, van deze prachtige plaat Born to Run. We gaan eh, naar de kraker. Het is eh, bijna half vier. Nou, niet helemaal, maar goed. Ach. Een keertje eerder als nog. Ah, is ook niet zo erg. We zijn, we, zijn toch niet gebonden aan een strak tijdschema? Nou, wij niet. Nee, wij niet, hè. Vind ik ook. Eh, ik heb een singeltje meegenomen van, eh, van een eh, bekende Nederlandse band, dames en heren. Jawel. die eind jaren 60, begin jaren 70 enorme furoren maakte. Ehm, de tijd ook dat Shocking Blue doorbrak, braken zij ook ongeveer door. waren twee Haagse bandjes met allebei een leuke zangeres. Vooral Earth and Fire, een hele leuke zangeres. Ja, tegenwoordig ziet ze er niet meer zo erg leuk uit. Maar toen, wow, wat een mooi kopje zeg. Oh, zie je dat? We kijken. Oh. oh, wat een Becky, hè. Wat een oh. Becky voor die tijd. Heerlijk hoor. Mm, Kaagman, dames en heren. Ja. Echt waar? Ja, dat is Johnny oh. Kaagman. Wist je niet, hè? Nee. Nee, nou, dat is echt... Toen zag ze er nog mooi uit. Ja, ja nu staat het een beetje opgetrokken. <laughs> Klein beetje maar, hè? <laughs> nou ja, kom zeg. Ehm, Jenny Kaagman, eh, de gebroertjes Koets Koerts zaten er ook in. Die schreven veel van het materiaal. Maar het leuke verhaal is natuurlijk dat de eerste hit van Earth and Fire, Seasons, die werd geschreven door eh, George Kooijmans van de Golden Earring. Ja, het is altijd zo hè. Ehm, men speelde elkaar een balletje toe. Nou, dat was aardig voor de bankrekening van de heer Kooijmans. Want het werd een grote hit. Uh, de plaat is geproduceerd door Freddy Haaien. Ja, dat verklaart alweer van alles natuurlijk. Want Freddy Haaien was ook de producer van de Golden Earring. Ja. Nou, ehm, toen de tijd eh, Freddy Haaien eh, verenigd met Joost de Draaier, oftewel Willem van Koten, in eh, de toen de platenmaatschappij Red Bullet. En die hebben heel veel Nederlands talent op weg geholpen. Nou, we gaan er naar luisteren. De kraken van de week. 45 toeren, zal ik maar even zeggen voor Maries. Want, klopt het? Ja, hij staat erop. Hij staat er 45. Goed, we gaan er naar luisteren. Earth and Fire and Seasons. Hij kraakt. Eerst eerste grote hit voor Earth and Fire met uh, Johnny Kaagman als frontvrouw. En eh, later zouden, dat, eh, zouden daar nog vele volgen. Zoals bijvoorbeeld Memories en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Storm and Thunder vooral ook vind ik nog steeds een van de mooiste. Eh, ze zouden ook eh, beroemd worden omdat zij een van de eerste Nederlandse bands waren in die tijd die eh, veelvuldig de mellotron gebruikte. Dat was een, ja, eigenlijk het eerste, het eerste sample apparaat zou je kunnen zeggen. Ehm, want daarin draaiden dus bandjes. Gewoon magnetische bandjes. Net als op een bandrecorder. Zoiets. En daar stond dan een echt opgenomen instrument op. Hoe dat allemaal werkte weet ik niet. Maar in ieder geval. De het was ook een, een, niet zo stabiel <laughs> instrument. Het was erg storinggevoelig en zo. Maar hij was wel beroemd. Onder andere ook door de Moody Blues. En Earth and Fire heeft er in Nederland heel veel mee gedaan. De Mellotron. Goed. Nou. eh Ehm, we gaan door met eh, Lou Rawls. Een van, dat prachtige live concept, die dubbel LP die we meegenomen hebben. Die heet Lou Rawls live uit het eh, Mark Wellen Hellinger Theater van New York City. Met als begeleidingsorkest MFSB. Eh, we draaien even zijn grote hits. En u herkent het ongetwijfeld. Lou Rawls. met een live vertolking van Lady Love. Hoop ik. Zal het wel? Ja, komt ie. Lady love, your love is soothing like a summer's breeze. My lady love. Your love is tender as a baby's touch.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 You've been with me through all of my ups and downs and my crazy turnarounds, my lady love. I once was lost but now with you I'm bound. You got the love I need, my lady love. Lady, oh lady, I'm glad I found my lady love, sweet lady. I sit like a warm summer breeze. That's how you feel to me, lady, lady, lady. I'm glad I found my lady. I said, I love your tender touch, my love. Lekker hoor. heerlijk. Live opgenomen dus. Ehm, in New York City, denk zo in het jaar 77, de plaats is uitgekomen in 78. Maar die informatie blijft ons onthouden, want dat is nergens te vinden. Wanneer die opnamedata precies staat. Staat ook niet op de LP-hoes trouwens, heel raar. Maar het staat er niet op. Heel gek. Goed. Eh, Lou Rawls dus en Lady Love. En straks gaan we natuurlijk nog een van zijn grootste hits draaien. Maar we gaan eerst weer naar de Singers. Ehm... want eh, dat componisten wel eens iets van elkaar eh, overnamen. Dat blijkt maar al te zeer. En daar gaan we nu een klein voorbeeldje van horen. we gaan een fuga draaien. Fugue. fug, Fuga. Zeggen we in het Nederlands gewoon. Van de Estro Harmonica opus 3 nummer 11 van Antonio Vivaldi. Ja, Italiaan. En eh, het eh, stuk dat werd voor toetsen toen de tijd eh, bewerkt bij Johan Sebastian Bach. Dus het stuk is geschreven door Vivaldi, maar werd dus bewerkt voor toetsen in de tijd voor de heer Bach. Johan Sebastian Bach. Ehm, de broekperiode was eigenlijk een hele belangrijke periode, want toen werd de muziek eigenlijk een beetje beetje volwassen zou je kunnen zeggen. En eh, ook emotie speelde daarin een, een, eh, belangrijke rol. Ehm, het was vaak groots, maar never pretentieus. En eh, wel ingewikkeld vaak, maar nooit koud. Dus nooit zonder enig gevoel. er zijn hele mooie dingen gedaan in die barokperiode. Waarin Bach dus eigenlijk wel het genie was. Bach was inderdaad echt een genie. en hij heeft de muziek echt heel veel gegeven. Ehm, nou, daar kun je dus eh, eh, heel veel van horen. Want er is natuurlijk heel veel geschreven door Bach. Eh, voor allerlei soorten instrumenten. Eigenlijk heeft Bach in zijn, periode, in zijn leven twee periodes gehad. Zijn wat zeg maar profane periode, waarin hij, net als veel componisten in die tijd, werkte voor de, voor de adel. Voor de, voor de koningen van de diverse koninkrijken die Europa rijk was. Duitsland was onder andere uh, verdeeld door, eh, in diverse eh, koninkrijken en zo en republieken. en later, in zijn later leven, werd Bach dus kantor van de koning van de Thomaskirche in Leipzig. En toen, uit die periode stammen ook meer zijn religieuze werken, zoals de Matthäus-persoon en Johannes-persoon en al zijn koralen en zo, religieuze muziek. Um, goed, wij draaien nu dus dat stuk, de fuga van de Estra Harmonica opus 3 nummer 11. Eigenlijk oorspronkelijk dus geschreven door Antonio Vivaldi. En gearrangeerd voor toetsen, voor piano, orgel, eh, klaversymbol, zal het wel geweest zijn. Eh, door Johan Sebastian Bach. Hier zijn de Swingelsingers. Ja. Ba Navadada je moet ervan Maar ik vind het, toen de tijd dat het uitkwam zo, dat ik nog een tiener was, vond ik het afschuweloos. Maar nu, ik, vind het, ik vind het nu gewoon, het is zo knap wat die mensen doen, eh, deden. Want eh <laughs> nou, het zijn nu allemaal oude besjes geworden. En oude heertjes. Maar het is, het is echt zo geweldig wat er, wat er gebeurt als je dit soort muziek... eh op deze manier eh, kunt brengen. De originele partijen zijn dus gewoon in stand gebleven. Alleen vervangen door zangstemmen. Dat is dus reuze, reuze, reuze knap dat dat allemaal kon. Allemaal dus gearrangeerd en uh, op, uh, ja, gearrangeerd dus door die woord Swingle. En eh, vandaar dat het eh, groepje ook de Swingle Singers heet. Fantastisch. Dus het, de prelude uh, van Vivaldi bewerkt door... Of nee, de fuga van Vivaldi bewerkt door Johan Sebastian Bach. Ja, ik zal me niet helemaal gaan vertellen wat een fuga is. Dat zou een beetje te ver gaan. Zoek je maar op internet. Wat een fuga is. Ehm, zie het maar als een soort kanon. Hè? Ja, zoiets. zoiets. Als jij dat zegt. Ja, zie het maar. Zoiets. Fuga. <laughs> maar ik gaat het gelijk opzoeken. Leuk is dat toch? Goed, Bruce Springsteen van de LP Born to Run. En ik zei het u al, dames en heren, u moet nu uw, radio maar een beetje harder zetten. Want dan hoort u, eh, dan hoort u de, de, de, kracht van dit nummer. Het spat gewoon je speakers uit. Het is één verschrikkelijke bonk energie. Maar dat eh, was Bruce Springsteen toch altijd al. Eh, want ook zijn podiumshows waren, waren echt wel spectaculair. <laughs> Wil je het weten? Wat? zo. Creatieve fugue, ook wel dissociatieve vlucht, is een psychische aandoening. Oh, nou dan... <laughs> dat is weer wat anders, geloof ik. Het <laughs> is iets heel anders, denk ik. Dat heeft er niks mee te maken. Ik zag het als daar. Nou- ja, dit lijkt er meer op met, die, met dat muziekvoorbeeldje erbij. Nou, we gaan naar Bruce Springsteen, dames en heren. Turn up the volume. En daar gaat hij. Bruce Springsteen en Born to Run. Yeah! at night. we er wel gezellig in. Wat een nummer, hè? Heerlijk. Te gek, jongen. Spat je speakers uit als je dat lekker hard zet. Oké, okay, to Run van eh, Bruce Springsteen. Ik weet niet of we nog een stuk toekomen, maar... We gaan in ieder geval nog even terug naar Lou Rawls. Want eh, we gaan eh, het slot van het concert draaien. We hebben het straks al een klein beetje het thema gehoord in de overturen, Maar we gaan nu het echt het slot draaien. Eh, van dat concept uit eh, het eh, Mark Hellinger Theater in New York City. Ehm, en ja, You Never Find Another Love Like Mine. En vermoedelijk gaat dat ook nog over in What a Lovely, what a lovely Way to Spend an Evening. Nou, het is nog geen avond, maar goed, kan ons dat schelen. Hier is, even kijken of hij al zover is. Moet ik nog, ja, ja, kan niet? Oké. Well, uh, you never find another love like mine. Lou Rawls. Yeah, I want to thank you for this one. You made it happen. This was the one. Yes, indeed. never find. love you. You take care. We'll catch you next time. Yeah. Dus, uh... Wat is er, dit? <laughs> Nee, nee, nee ik, ik, wou iets zeggen, maar de micro stond te lopen. heerlijk hè, zo'n eh, concert eh, van eh, Lou Rawls in het Mark Hellinger Theater. Nou goed, dat heb ik wel een paar gezegd. met het, begeleiding van het fantastische orkest van MFSB, Mothers, Fathers, Sisters and Brothers. wat eigenlijk te horen was op alle Philly Sound disco platen die in, in, die periode rond tussen 75 en 80 zo'n beetje kon horen. Nou, al, die platen van dat, dat label Philadelphia International was dit orkest gewoon eh, te horen. Goed, nou, eh, even kijken. We gaan uh, eruit met Broes, denk ja, ik. klopt. Huh? Ja, Laatste nummer, kunnen we hem niet eens helemaal draaien meer. Nee? Nee. Ah, wat jammer nou. Ja. Nou ja. Niks aan te doen. Niks aan te doen, toch? Nee, denk ik ook niet. Goed. Nou, we wensen u in ieder geval eh, een fijne woensdag verder en een fijne week. Tot volgende week woensdag. Hartelijk dank voor het luisteren, mijn namens Maurice Techniek. Uh, Maurice Mulder Techniek en mijzelf, Rick Jansen. Eh, en we gaan eruit met het ehm, laatste nummer van die LP Born to Run. Jungle Land. Hier zie je nog een keer. Bruce, de Bas. Springsteen. coming. in Harlem late last night. And a magic rat drove his slick machine over the Jersey state line. Barefoot girl sitting on the hood of a Dodge, drinking warm beer in the soft summer rain.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 Dat heeft hij in Brussel laten weten op zijn eerste buitenlandse bezoek als regeringsleider. Uit het feit dat ik bekend was met haar dubbele nationaliteit kunt u afleiden dat ik het geen probleem vind, aldus Rutte. Verder wacht je het debat in de Tweede Kamer af. Zaterdag ontstond ophef toen bekend werd dat Veldhuizen van Zanten naast de Nederlandse nationaliteit ook een Zweeds paspoort heeft. De PVV riep haar op daarvan afstand te doen. Vier jaar geleden was Mark Rutte nog kritisch over de dubbele paspoorten van de staatssecretarissen Al Bayrak en Abu Taleb. De Britse regering schrapt 490.000 overheidsbanen, heeft minister Osborne van Financiën gezegd. Verder gaat de pensioenleeftijd in 2020 omhoog van 65 naar 66, gaan de uitkeringen fors omlaag en worden onder meer treinkaartjes duurder. De komende vijf jaar wil de Britse regering 100 miljard euro minder uitgeven. Het zijn de zwaarste bezuinigingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Het Europees Parlement wil dat vrouwen rond de geboorte van hun kind 20 weken zwangerschapsverlof krijgen. In Nederland is dat nu 16 weken. Vaders moeten twee weken betaald verlof krijgen. In Nederland is dat nu maar twee dagen. Het Europees Parlement moet nu over de invoering met de EU-landen gaan onderhandelen. Het is mogelijk.